Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Twee Iraanse hackers worden verdacht van het intimideren van kiezers... en het verspreiden van nepnieuws rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd... aan de twee verdachten, hun collega's en het bedrijf waarvoor ze werkten. Volgens de aanklager stuurden de Iraniërs mailtjes met nepnieuws en dreigementen... naar democratische en republikeinse kiezers. Ook verspreidden ze beelden waarop zogenaamd verkiezingsfraude te zien was. De twee Iraniërs zijn niet gearresteerd. Ze zijn volgens justitie nog in Iran. In een loods in Capelle aan de IJssel woedt een grote uitslaande brand... Volgens de regionale omroep Rijnmond is het vuur overgeslagen naar omliggende panden. In de lood zouden elektrische deelscooters staan. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Agenten rijden rond in de naastgelegen wijk en roepen op om ramen en deuren te dicht te houden en het ventilatiesysteem uit te zetten. De brandweer doet metingen om te kijken hoe schadelijk de rook is en of er extra maatregelen moeten worden genomen. Defensie moet zes jaar langer wachten op honderden nieuwe voertuigen. Bij Mercedes-Benz waren 515 wagens besteld... Maar die overeenkomst is ontbonden. Mercedes blijkt niet aan de complexe eisen te kunnen voldoen. Demissionair minister Kamp gaat nu kijken of hij samen met Duitsland nieuwe voertuigen kan aanschaffen. Maar die komen op zijn vroegst in 2027. Ruim 30 gevangenissen en klinieken in Nederland kampen met een groot tekort aan inzetbaar personeel. Onder meer door het hoge ziekteverzuim. Daardoor ontstaan onveilige situaties, zegt de Centrale Ondernemingsraad. Omdat gesprekken met de directie onvoldoende zouden opleveren... wordt nu met de vakbonden gesproken over acties. Het weer, veel bewolking met lokaal wat motregen. Minima tussen 8 en 11 graden.